Mark Visser met het NOS-journaal. Veel FIFA-sponsors hebben positief gereageerd op het vertrek van voorzitter Blatter. Hoofdsponsor Coca-Cola noemt het een goede stap voor sport, voetbal en fans. Coca-Cola zegt geen druk te hebben uitgeoefend op Blatter op de vertrekken. Creditcardbedrijf Visa zegt in een verklaring dat de nieuwe leiding van FIFA zich moet richten op transparantie, integriteit en fair play. En sportmerk Adidas noemt het een stap in de goede richting dat Blatter is opgestapt en vindt dat de FIFA zich committeert aan verandering. Sponsors zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de FIFA. Afgelopen jaren haalde de organisatie ruim een miljard euro op. De Amerikaanse Senaat heeft een nieuwe afluisterwet aangenomen. En daarin is vastgelegd dat de inlichtingendiensten niet meer op grote schaal telefoongegevens van Amerikaanse staatsburgers mogen bewaren. Zowel democraten als republikeinen stemden voor de wet. De USA Freedom Act is een soort aangepaste versie van de Patriot Act. De wet die het na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk maakte de metadata op te slaan. Belangrijkste wijziging vergeleken met de oude wet is dat de inlichting de gegevens van telecombedrijven pas mogen inzien na toestemming van de rechter. De Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds zijn het eens geworden over de voorwaarden waar Griekenland aan moet voldoen om toegang te krijgen tot ruim 7 miljard euro aan noodsteun. Dat melden het persbureau Reuters en de Financial Times. Het plan zou komende dag aan Griekenland worden voorgelegd. Het akkoord van de trojka kwam tot stand na spoedoverleg met de leiders van Frankrijk en Duitsland. Het weer, tot slot, vannacht neemt de wind af en het wordt ook geleidelijk droger.